Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijk over de schietpartij gisteren in Hamburg. De politie zegt nu zeker te weten dat er acht doden zijn. En een van de doden is de schutter. Online gaan beelden rond van de schietpartij, zegt correspondent Wouter Zwart. En daarop zie je een persoon, een schaduw van een persoon... achter een van de ramen van het gebouw ja, meermaals schieten, snel achter elkaar. Dan is het weer even stil en dan weer een salvo. En ja, dat minstens drie keer. Het was echt wel de bedoeling eh, van deze dader... om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat, eh, dat, dat kun je wel merken. Waarom de dader is gaan schieten, wordt nog onderzocht. Middelbare scholen krijgen extra geld van het kabinet. Onderwijsminister Wiersma maakt 105 miljoen euro vrij voor kwetsbare leerlingen... die extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld door een onrustige thuissituatie. Met het geld kunnen scholen extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching geven... aan scholieren die dat nodig hebben. De drie overvallers die gisteravond in Rijsberg in Brabant zijn opgepakt... zijn drie tieners. Twee van hen zijn 19 en de jongste is 16. Het drietal zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval in België. Rijsbergen zat gisteravond op slot door de klopjacht. 70 agenten zaten achter de drie aan. En het Airborne Museum in Oosterbeek in Gelderland baalt flink. Twee bronzen beelden die in het park stonden zijn verdwenen. De directeur van het museum vindt het vreselijk, zei hij bij Hart van Nederland. Ja, het is een heel triest gezicht. Hier stond een prachtige adelaar op, een heel mooi beeldhouwwerk. Ehm ter nagedachtenis aan gevallen uh, eh, vliegtuigbemanningen tijdens operatie Market Garden. En dat is weg. Uh, eh, bij poten afgezaagd letterlijk. Ja, ze zijn dus waarschijnlijk gejat. En ook bezoekers, bezoekers snappen er niets van. Ze hopen dat de beelden snel teruggevonden worden. Wat mij betreft wel. Ja, tuurlijk. Ja, dat is belangrijk om te blijven gedenken. Ja, ja absoluut. Hoe belangrijk is dit beeld voor, voor Oosterbeek? Oosterbeek is dit ontzettend belangrijk ontzettend belangrijk. Jammer dat het weg is. Vreselijk. Het museum is bang dat de beelden al omgesmolten zijn... en hoopt ze nog te kunnen vervangen voor de volgende herdenking. En dan nog het weer. Vanmorgen regen. In het oosten sneeuw. Dat blijft ook hier en daar liggen.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 he always makes you happy But why? break up. on the speed meter says you have to go to task in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve. It's only just light years to go. Me, my thoughts are flowers true. Ocean storm, they bury to leave to find river's cold, need to leave, the water knows we're closer. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruist is de naam, ja. Zomaar eventjes voor de vuist weg wat leuker is. Tot aan de klok van 10 uur en daarna zijn de boys terug. photograph on the dashboard taken years ago. Turned around back so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt. her. They cannot see me things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if? There were two, side by side in orbit, around the fairest sun. bright ever drum could not describe night swimming. eventjes wat losse nummers van eh, R.E.M. Van het album Automatic for the People. Jawel. Nou, alles werkt weer. En eh, ik ben blij... Eh, ja. Dat we zometeen weer een spetterende ja, show neer kunnen zetten. Oh mijn god, oh mijn god. if I toch leuk dat gelijk... Eh, terwijl, ja, we, zijn net begonnen eigenlijk. Nog niet eens officieel, maar gelijk luisteraars in... Eh, in Canada, want Hamilton luistert alweer. Ja, en ook in Ubach eh, over Worms. Uber over Worms, in Duitsland. Dat is hm? ook luisteraars pater is ook op. De, en de pater, ja, god nog de juist, ja. Nou zeg, nou, maar ik, ik, ik was vanaf vanmorgen om half zes al uit Maastricht. Uit wat? Uit Maastricht vertrokken. Waarom? Nou, ik kan daar alles over vertellen, maar doe ik straks in de uitzending. Ja, nee, dat is Ja, we zijn nu ook al in de uitzending. We zijn live, ja. Ja, ja, nou, ja, ik ben eh, sowieso altijd op zending, natuurlijk, hè. Ja. Eh, eh, de, de, zending is gepassioneerd in mijn ziel. Ja, dat is ook wel te zien, ja. Ik dacht, wat, wat steekt er uit je hoofd? Met ja, ja. Mijn vader heette Matthäus. Wat zei dat? Mijn mijn vader, ja. die heette Matthäus. Ja. En hij had ook een passion. Wat hij dat? dat ja, met Pasen wordt hij altijd afgespeeld. Leuk, hè? Ja, ik vind ons. Gezellig. Op zich is dat een ei op zich natuurlijk. Zo is dat. Everywhere is calm. Hong Kong is present. Taipei wakes up. Talk of cicadas. remember me when the west wind moves among the fields Ja, met Eva Kers die, uh, wij deze test, uh, test, eh, test, ja, test eigenlijk is het hè? test is testosteron. Testosteron, dat is van die blauwe, grijze blauwe tablet. Die je niet nou in moet slikken, want hij is een stijve nek. Ja. Als je dat in de wasmachine gooit, dan verkoopt hij hem. Hou op, schei uit, werkelijk. Ik heb laatst mijn, mijn bril erbij gegooid. Nou, en zicht, jongen, geweldig. Nou goed, eventjes tot aan eh, de, de, de, de klok van tien. Om even een stukje ZFM-muziek dan, denk ik. En, uh, en, Cheryl die schuift nu ook aan. Hey Cheryl. Ja, ik ben even het schuiven. Ja, eh, wat, uh, wat, wat, wat ik, hoor, ik hoor mezelf, ja, nou hoor ik mezelf. Oh, het is leuk om, om jezelf in de, op de radio te horen. Wat is dat leuk, joh. Nou, dan moet je dat nog een keertje zeggen. Even luisteren naar je eigen dommigheid, zeg ik dan. Nou. Doe ik zelf ook. Nou, ja, zeker. <laughs> maar goed, eh, na het zien uur gaan, we, eh, gaan wij weer terug. En met, eh, ja, sinds deze week is de naam een beetje veranderd. The Bad Boys are back in town. The Bad Boys. The Bad Boys, ja. En die naam is ons gegeven door de mensen van de Zandstroom uit, uit Zandvoort... waar we van de week waren. En wat ontzettend leuk was. Ja, dat was zeker gezellig. Ja. Het was hartstikke mooi. Ja. En, zo'n groepsfoto maken, joh. Ik vind het helemaal geweldig. maar eh, jij, jij had eigenlijk beloofd dat je daar zou gaan zingen. Maar dat, daar ben je mooi onderuit gekomen. Ja, jij zou het doen. Jij zou op de, het een of andere manier ben je daar onderuit gekomen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want, uh, wat, wat, is dit? wat is het namelijk? Jij zou zingen omdat jij bij het Beppies Noise Volkstheater hebt gezet. Ja, dat klopt. Ja. Jaren. Jaren, hè? Daar mag je straks alles over vertellen. Ja. would, but first of all, let me say I must apologize for acting, stinking, treating you this way.